Mariette Krol met het NOS Journaal. De man die vannacht in Canada is opgepakt voor een reeks fatale steekpartijen is dood. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd vlak na zijn arrestatie. Sinds zondag was er een grote klopjacht op hem aan de gang... nadat er bij aanvallen op het platteland van Canada... 10 mensen waren doodgestoken en 18 gewond waren geraakt. De man, Miles Sanderson, zou de aanvallen hebben uitgevoerd met zijn broer... die deze week ook dood werd gevonden. Waarom de broers hun slachtoffers aanvielen is niet duidelijk. Sanderson stond bekend als crimineel en was tientallen keren veroordeeld, vaak voor geweld. In Band in de Noordoostpolder hebben gisteravond zo'n 100 inwoners gesproken... met staatssecretaris Van der Burg en het COA... over de plannen voor een aanmeldcentrum voor asielzoekers in het dorp. Een inwoner van het nabijgelegen Luttelgeest, waar al een AZC is... overhandigde een petitie tegen de komst van het centrum... Die was door bijna 4100 mensen ondertekend. Een groep van 45 minderjarige asielzoekers verhuist van Ter Apel naar een recreatiepark in Ulikoten in Brabant. Het gaat om kinderen van 15 en 16 jaar die alleen naar Nederland zijn gereisd. Driekwart van hen komt uit Syrië. De opvangplekken zijn geregeld door een jeugdbeschermingsorganisatie voor vluchtelingen. Deze week worden nog meer minderjarige asielzoekers uit Ter Apel overgeplaatst naar andere locaties. En de giftige valse wolfspin komt steeds vaker voor in Nederland. Sinds 2018 is het aantal meldingen over het dier vertienvoudigd. De spin kwam eerst alleen voor in Zuid-Europa... maar is door klimaatverandering steeds noordelijker te vinden. Het afgelopen jaar kwamen er meer dan 500 meldingen binnen. Een beet van de valse wolfspin is giftig, maar voor de meeste mensen niet gevaarlijk... en vergelijkbaar met een bijen- of wespensteek. Het weer. Vannacht en vanochtend trekken weer regen- en onweersbuien over het land. En de komende dag in het zuiden de meeste zon.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 Et ensuite, il y a eu Aurélie. Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour tu sais qu'il n'y a que toi, Et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour c'est qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. Yeah, yeah, yeah, yeah. You think only you can have fun, think I've been crazy since I was like 10. I like him, but also like his Damn, that's for 20 something. First time I'm feeling to me Hey. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même hauteur Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.